Kees Groot met het NOS-journaal. Banken krijgen binnenkort een lijstje met namen van vermoedelijke jihadisten. Zo kunnen ze hen controleren op ongebruikelijke transacties. Ook bijvoorbeeld familieleden en relaties van deze mogelijke jihadisten zullen worden nagetrokken. Met de maatregel hoopt de politie meer zicht te krijgen op de financiering van terreur en jihadistische netwerken. De autoriteit Consument en Markt zegt niets te kunnen doen aan de hoge prijzen die voor concertkaartjes worden gevraagd op doorverkoopsites. De toezichthouder kan, de, kan zich de woede voorstellen als de prijzen vele malen over de kop gaan. Toch is dat niet het gevolg van verboden prijsafspraken, maar gewoon van vraag en aanbod, zegt de ACM. Choreograaf Hans van Manen heeft een onderscheiding van de Turkse staat geweigerd. Hij was door de Turkse staatsopera en ballet uitgeroepen tot choreograaf van de eeuw. Maar Van Manen gaat er niet op in. Hij noemde op Radio 1 het muilkorven van de pers door de Turkse regering... en het gevangen zetten van journalisten als belangrijke reden voor zijn weigering. Hillary Clinton heeft ook de democratische voorverkiezingen in Californië gewonnen. Daarmee heeft ze genoeg kiesmannen achter zich om zeker te zijn van de nominatie van haar partij. Tegen de verwachtingen in was het in Californië geen nek-aan-nek -nek race... Clinton won van tegenstander Bernie Sanders met een flink verschil, 56 tegen 43 procent. In Louisville zijn alle 15.000 gratis kaartjes uitgedeeld voor de uitvaart van Mohammed Ali. De bokslegende krijgt vrijdag een herdenkingsdienst in een stadion in het centrum van de stad. De kaartjes waren binnen een uur weg. Ze werden weggegeven aan de duizenden die zich al uren van tevoren hadden verzameld buiten het stadion. Het weer, de rest van de dag geregeld zon. Er zijn soms ook wolkenvelden, maar het blijft droog.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 In de Randstad staan nu 25 files. Er zijn eigenlijk eh, geen bijzonderheden, geen afwijkende zaken. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Op de A4 richting Den Haag ben je 10 minuten langer onderweg tussen Hoofddorp en Roelevarensveen.